van Defensie Liang heeft geprobeerd zijn Amerikaanse collega Gates gerust te stellen. Tijdens een overleg gaf hij toe dat China veel tijd en geld steekt in het leger en in het ontwikkelen van wapens. Hij benadrukte dat China op militair gebied tientallen jaren achterloopt op Amerika.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 In het noorden van Limburg wordt in de loop van de avond de piek verwacht. Rijkswaterstaat zegt daarvoor voldoende voorzorgsmaatregelen te hebben genomen. In het Limburgse Kessel zijn een paar inwoners geëvacueerd. De nooddijk bij het dorp, ten zuiden van Venlo, heeft het begeven. De gemeente Deventer bereidt zich voor op een mogelijke overstroming van de IJssel. Er wordt nu een noodkering aangelegd van grote zakken zand. Je moet voorkomen dat het water de stad instroomt. Woensdag wordt in Deventer uit voorzorg de eerste straat afgezet. De gemeente verwacht dat de Wellekade donderdag overstroomt. Bij gevechten in Soedan zijn ongeveer 30 mensen omgekomen. Een Arabische stam zou in samenwerking met militanten uit Noord-Soedan een dorp in het midden van het land hebben aangevallen. Onder de doden waren zo'n 20 politieagenten. De gevechten waren in het grensgebied tussen het Arabische noorden en het christelijke zuiden. Inwoners van Zuid-Soedan stemmen deze week over onafhankelijkheid. Jan Nagel begint weer aan een nieuwe politieke partij. Hij stond al aan de wieg van Leefbaar Nederland en de partij van Peter R. de Vries. Nu wordt hij voor de komende Provinciale Statenverkiezing lijsttrekker voor de partij 50PLUS. Die partij wil de positie van ouderen verbeteren. Op de kieslijst staat ook de 80-jarige Michel van Hulten, die in het kabinet Den El staatssecretaris